Dat zei hij op zijn eerste persconferentie in Brussel, waar hij gisteravond voor de functie werd gekozen. President Obama heeft de benoeming verheugd verwelkomd. Hij zei dat Europa een nog sterkere bondgenoot van de Verenigde Staten zou worden. De EU-functie is onder meer bedoeld om Europa buiten de eigen grenzen een duidelijk gezicht te geven. Nederland is gedaald op de ranglijst Paying Taxes... die de belastingdruk voor middelgrote ondernemingen vergelijkt. De lijst van bijna 200 landen is opgesteld door de Wereldbank en PricewaterhouseCoopers... Coopers. Nederland zakte van de 30ste naar de 33ste plaats, ondanks een aantal belastinghervormingen. De brandweer in Australië heeft de handen vol aan bosbranden. Op tientallen plaatsen woeden branden die zijn ontstaan na blikseminslag. In Australië heerst een hittegolf, hoewel het lente is, met de hoogste temperaturen in 100 jaar. Voor 80 plaatsen in het land geldt de fase catastrofaal. Dat betekent dat mensen wordt geadviseerd hun huis te verlaten... omdat hun terrein door bosbranden wordt bedreigd. Duizenden mensen zijn intussen geëvacueerd en scholen zijn gesloten. Bij een zelfmoordaanslag in het zuidwesten van Afghanistan zijn 13 mensen gedood en ook zijn een aantal gewonden. Een motorrijder blies zichzelf op op een druk plein in de stad Farah. De aanslagen in het westen van Afghanistan zijn het afgelopen jaar toegenomen. Taliban-strijders ontvluchten hun basis in het zuiden en trekken naar andere delen van het land. Oprah Winfrey stopt met haar talkshow. Volgens haar productiemaatschappij vertelt ze vandaag in haar show waarom ze ermee ophoudt. Oprah wil stoppen in september 2011. Ze heeft er dan 25 tv-seizoenen van de best bekeken talkshow overdag in de VS op zitten.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 Ehm, nou, Eric Travis is ook eh, eh, een Blue Note. Zoals ik al eerder had verteld, was ik een beetje op de Blue Note website aan het zoeken geweest voor leuke artiesten. En Eric Travis is dus ook van Blue Note. Eh, hij is eh, in 1960 geboren in Zwitserland. En hij eh, woont inmiddels in Frankrijk. Ehm, hij wordt zijn invloed... hij, is, hij wordt beïnvloed door elements of hip-hop en rock and roll en dansmuziek. Ehm, in 1996 ehm, tekende hij een, een contract bij het Franse amy label eh, daarna is hij overgestapt naar Blue Note. Eh, hij, wordt, eh, het kenmerk van zijn, van zijn spelen is eigenlijk dat hij heel erg improviseert. Heel veel improviseert. Ik zal nu nog een stuk van hem laten horen. Dat heet Yellow Devil Hills. you. You found the funk. Now, you'll have to swing it. Jazz. Jazz. Say, boy, what you doing around my jazz? You found the funk. Now you'll have swing. Rub it up. Yeah. Rub it up. Now that you found the funk, you'll have to swing.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 studio. We zijn aan het opscheppen over wie de beste, de meeste Sinterklaasliedjes bij zich heeft. <laughs> We gaan snel verder. Thank you. go singing low. Bye bye, blackbird. Where somebody waits for me, sugar sweet, so is she. Bye stories they will hand me. Make my bed and light the light. I'll be home late tonight. Blackbird story Peterson. Gare met Yoke Passa, Wat zoiets als... Wat gebeurt er? <laughs> wat gebeurt er betekent. Ja, mijn Spaans is niet uh, een van mijn eh, betere talen. Eh, we gaan snel door met ehm, Kid Ori Creole Jazz Band met Sugar Blues. mother said. It's a word that my mother said. Keep a whole bone and I can remember where Remember back what my mother said. Remember back what my mother said. Keep a whole bone and remember back what my mother said. the whole ball. what my mother said. Keep a whole bone like, what's my mother say? Never like what my mother said. Keep a hope on Remember like what my mother said. Remember back what my mother said. It's a word that my mother said. Het zit er alweer bijna op. Uh, we leven drie minuten voor twaalf. 12 uur komt Sinterklaas aan natuurlijk bij de rotonde in het dorp. Nou, niet in het dorp, maar bij het casino. Um, ik wens jullie een fijne zondag en uh, tot de volgende. What? Oh yeah, I'll have another secret Sometimes I'm wrong, sometimes I'm right. Just one chance encounter and the open your eyes up Do you see the light. Don't be surprised if it's love at second sight. Don't hesitate, I'll make no wait. Just one touch of the hand says it's right. Open your eyes up Do you see the light. Don't be surprised if it's love at second sight. Sure yeah, um,